Kees met het NOS-journaal. Gewerkt mee aan het onderzoek. Het lijkt er volgens de politie op dat hij wil vertellen wat zijn motief is. De Noor van 32, die Anders Breivik heet, wordt verantwoordelijk gehouden voor het neerschieten van tientallen jongeren op een eiland bij Oslo. Het dodental door de schietpartij staat inmiddels op 84. De verdachte heeft mogelijk een half uur zijn gang kunnen gaan voordat de politie kwam. Volgens een woordvoerder kon de politie niet sneller ter plaatse zijn. De verdachte zou eerder op de dag de bomaanslag hebben gepleegd op het regeringsgebouw in Oslo. Daar vielen zeven doden. Volgens de Noorse politie blijkt uit de website van de verdachte dat hij rechtse en christelijk fundamentalistische sympathieën heeft. Hij heeft op het internet diverse keren geschreven over zijn afkeer van de islam. Vorig jaar schreef hij dat de PVV van Geert Wilders zich met recht een echte conservatieve partij mag noemen. In een reactie noemt Wilders de verdachte een gewelddadige, zieke psychopaat. Hij schrijft dat zijn partij alles verafschuwt waar de man voor staat en heeft gedaan. Bij een auto-ongeluk in Middenbeemster bij Purmerend zijn vijf mannen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond, onder wie de bestuurder. Volgens de politie reed de auto met hoge snelheid over een vluchtheuvel, botste hij tegen een bloembak en kwam de auto in een weiland tot stilstand. Sommige inzittenden werden daarbij uit de auto geslingerd. De politie onderzoekt of de bestuurder gedronken had. In Frankrijk zijn de eerste renners begonnen aan de individuele tijdrit van de Tour de France. Het parcours is ruim 42 kilometer lang en de start en finish liggen in Grenoble. Aan het einde van de middag vertrekken de favorieten Cadel Evans en de gebroeder Slek. Evans, op papier de betere tijdrijder, moet 57 seconden goedmaken op Andy Slek om de gele trui over te nemen. Morgen is de laatste etappe traditioneel met aankomst in Parijs. Het weer, Eerst vooral in het noorden kans op een bui, later in het hele land.